Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de kust van Venezuela opnieuw een olietanker in beslag genomen. Het is de tweede keer in tien dagen dat Amerikaanse troepen bij de Venezolaanse kust een olietanker onderscheppen. Afgelopen week maakte president Trump bekend dat hij een blokkade instelt voor olietankers die onder Amerikaanse sancties vallen en van en naar Venezuela varen. In de Duitse stad Maagdenburg is de aanslag op de kerstmarkt herdacht, vandaag een jaar geleden. Toen reed een man met een huurauto in op bezoekers. Zes mensen kwamen om en 300 mensen raakten gewond. De Duitse bondskanselier Mert zei tijdens de herdenkingsdienst... dat nabestaanden en slachtoffers op hulp van de overheid kunnen blijven rekenen. Familie en vrijwilligers zoeken in Katwijk en omgeving al bijna een week... naar een vermiste man van 33. Vandaag werd met speurhonden gezocht in de duinen tussen Katwijk en Scheveningen. De man werd zondagavond voor het laatst gezien in zijn woonplaats Katwijk. Zijn familie zegt geen verklaring voor zijn verdwijning te hebben. De auto van een gezin uit Breda is vanmorgen gestolen... terwijl de kinderen nog op de achterbank zaten. De auto stond met draaiende motor klaar voor het huis... omdat het gezin op vakantie ging. Toen de ouders het voertuig even onbeheerd achterlieten... stapte de verdachte in en reed weg. Even verderop zette hij de kinderen op straat. De auto is teruggevonden in België. Een man van 36 is opgepakt. De man die het presidentieel servies in Frankrijk beheerde... is opgepakt voor diefstal en heling. Hij zou voor duizenden euro's aan kopjes, schotels, borden en champagneglazen hebben gestolen. Een deel van het servies verkocht hij via Vinted. Ook zijn twee handlangers aangehouden. Het servies wordt door de Franse president gebruikt bij staatsdiners. Het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond de 6 graden. Morgen begint grijs, later breekt op steeds meer plaatsen de zon door...